Moutscheurs met het NOS Journaal. In Wout, de bewoner is opgepakt. Hij had eerder op de avond een vrouw bedreigd met een steekwapen. Zij raakte daarbij licht gewond. Omdat de man een bekende is van de politie... stuurde die een arrestatieteam naar de flat. Daar werd het mogelijke explosief ontdekt dat nu wordt onderzocht. Wanneer de bewoners van de appartementen in Waalwijk weer naar huis kunnen... is niet bekend. Zeker twintig aanhangers van de Franse voetbalclub Lille zijn gewond geraakt toen in een supportersvak een hek het begaf. Dat gebeurde tijdens de wedstrijd in en tegen Amiens. Tientallen fans vielen meters naar beneden. Het duel werd stilgelegd. Waardoor het hek sneuvelde is nog onduidelijk. Mogelijk kwam er druk op te staan door juichende fans. Kort voor het ongeluk maakte Lille een doelpunt. In Catalonië zijn in Barcelona duizenden mensen de straat opgegaan... om tegen het onafhankelijkheidsreferendum te demonstreren. Ook in andere steden werd geprotesteerd. Het referendum van vandaag is verboden door de Spaanse rechter. De landelijke regering probeerde tegen te houden. De meeste stemlokalen zouden gesloten zijn en stemcomputers zijn onklaargemaakt. gemaakt. De Duitse politie heeft een overval voorkomen die volgens een Duitse krant een terroristisch motief had. Een groep van zes mannen zou van plan zijn geweest in de buurt van Bremen een juwelier te beroven, om met de opbrengst verboden wapens te kopen. Een van de verdachten is een Fransman die als geradicaliseerd bekend staat. De politie hield de groep al een paar weken in de gaten. Er gingen geruchten over een grote wapendeal in de regio. Toen de overval concreet werd, greep de politie in. Het weer opklaringen bij minima tussen 7 en 12 graden. Overdag is het droog, met vooral in het oosten kans op zon. Het wordt een graad of 17. In het westen zijn wat meer wolken. En in de avond kan wat regen vallen.